Goedemorgen, ik ben Dielke Deertza. Dit is het nieuws van NOS op 3. Je moet straks misschien langs twee rijscholen voor je mag afrijden. Dat wil het CBR, omdat er nu nog te veel leerlingen met een slechte voorbereiding rijexamen doen. Ieder jaar worden duizenden praktijkexamens stilgelegd... omdat de leerling nog helemaal niet goed kan rijden. En daarom zou eerst een andere rijinstructeur moeten meekijken voor je gaat afrijden. Bij de BOVAG, waar veel rijscholen bij zijn aangesloten, zijn ze blij met het plan. Het begint natuurlijk gewoon met het verbeteren van de kwaliteit van de opleiding. En zorgen dat de, eh, de leerlingen die eh, eh, geslaagd zijn, dat daar minder uh, kantje boordgevallen bij zijn. Maar dat die allemaal gewoon heel goed en veilig de weg op kunnen. Het idee is ook dat het slagingspercentage omhoog gaat en de wachttijd bij het CBR omlaag. Er loopt nu een prof. In de buurt van Haarlem wordt een jongen van 17 vermist. Het gaat om Sam, die een paar dagen geleden naar een feestje ging bij vrienden... en daarna naar huis fietste en daar nooit aankwam. Zijn telefoon staat uit en de politie en zijn familie maken zich zorgen. In Amerika is een boekendief opgepakt. De man van 29 deed alsof hij uitgever was. Hij vroeg schrijvers van over de hele wereld of ze nog met nieuwe boeken bezig waren... en of ze hem die alvast wilden opsturen. En veel deden dat ook. Honderden schrijvers in totaal. Ook Helena Bervoets was daarbij. Zij stuurde het Boekenweekgeschenk, nog voordat het werd uitgegeven... Wat de boekendief met al die manuscripten heeft gedaan is niet duidelijk. Seksuele foto's en video's delen zonder toestemming. Het is een bekend probleem onder jongeren. Maar ook kinderen uit groep 7 en 8 krijgen er vaker mee te maken. Een kwart van de basisscholen geeft aan dat online shaming onder leerlingen wel eens voorkomt. Heeft Pointer uitgezocht. Een van de journalisten van dat onderzoeksprogramma vertelt erover. Ik heb een eh, docent gesproken, een leerkracht eh, uit groep 8. En die vertelde dat er filmpjes waren gemaakt eh, tijdens het douchen na de gymles. En dat die via WhatsApp waren verspreid. Dus om zulke soort filmpjes kan het gaan. Soms wordt er aangifte gedaan en belanden kinderen die zulke beelden doorsturen bij bureau HALT. Er zijn ook basisscholen die lesgeven over de gevolgen. Het weer, we krijgen een bewolkte dag. In het binnenland kan een bui vallen met soms onweer en hagel. Het wordt 6 graden. Vanavond kan het langs de grens met België gaan sneeuwen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat door een ongeluk 5 kilometer file tussen Uitgeest en Knoop het Kooimeer.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 He's just the same. just the same Christmas, yeah. Get my feet on holy ground. So I'll sing for you. Though you can't hear me when I get through. Oh, and feel you near me. Driving in my car, driving home for Christmas. Driving home for Christmas With a thousand memories I Take a look at the driver next to me He's just the same He's driving home, driving home Driving home for Christmas Oh, ik ben rijker dan ik ooit heb gedroomd. dromen. Ik heb jouw liefde, elke nacht slaap jij naast mij. Maar ik ben bang voor elke dag die nog moet komen. Er is een banger hart dan dat van mij. Dan dat van mij. Ik ben niet eens echt op je uiterlijk gevallen.